Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het huifkarongeluk in Losser is gisteravond niemand zwaar gewond geraakt. De spelers van een voetbalteam lieten zich rondrijden om te vieren dat ze kampioen waren geworden, maar dat ging mis. De kar vloog uit de bocht en kwam op de kop terecht. Twintig mensen raakten gewond en vier van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar omstandigheden gaat het met iedereen goed, zegt de voorzitter van de voetbalclub. De meesten waren gisteravond uh, alweer bij ons in de kantine en hebben we ze opgevangen. En vanochtend hebben we opnieuw eh, met de groep gezeten. En eh, zijn de berichten eh, rondom de anderen die naar de ziekenhuizen zijn geweest... zijn dermate positief. Dat we vooral, vooral mogen spreken van, van enorme schrik. En, en een klein engeltje op onze schouder. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder van de trekker die de kar trok had niet te veel gedronken of drugs gebruikt. Als je in contact bent geweest met iemand die apenpokken heeft... dan moet je drie weken in quarantaine, zegt de GGD. Ze benadrukken wel dat het gaat om een voorzorgsmaatregel... omdat er nog te weinig bekend is over de ziekte. In ons land zijn nu twee gevallen van apenpokken bekend. En een bijzondere oproep voor de brandweer uit Delfzijl. Ze hebben een jongetje van tien moeten bevrijden uit de set speelgoedhandboeien. Jochie was aan het spelen met andere kinderen en deed de handboeien om. Maar later was het sleuteltje nergens meer te vinden. De brandweer moest hem met een betonschaar komen losknippen. En de hockeysters van Den Bosch hebben een record te pakken. Ze zijn voor de 21ste keer landskampioen geworden. In de laatste secondes ging de winnende goal erin. En Matla nu met de corner en hij zit erin! Den Bosch op een 2-1 voorsprong. En het is spannend in Barcelona. Max Verstappen scheurt daar op dit moment over het circuit. Het is dus spannend, zegt verslaggever Louis Dekker. Zie ik hier Charles Leclerc stilvallen? Dat zal toch niet, hè? Ja hoor. En zo gaat het dus kantelen. Hè? En zo kan Verstappen ineens de race alsnog gaan winnen. Russell de race nog gaan winnen. Perez nog de race gaat winnen. Want Leclerc die rijdt alsof hij in een bus over het circuit gaat. Het is niet alleen zweten geblazen door de spanning. Het is ook bloedheet in Spanje. De 36 graden wordt aangetikt en de temperatuur van het asfalt is zelfs 50 graden. Het weer nog, ook hier veel zon vandaag. Er zijn wel stapelwolken, maar het blijft overal droog en wordt niet zo warm. Wel 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een onwelwording op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 4 kilometer file tussen Purmerend Zuid en Afrit Zaandijk.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 The summer is magic. Is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine. Imagine. Oh, oh, oh. The summer was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding just me, myself, and I. guess I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call. Oh Lord, all these road caused the monster will one bleeding. Guess I got what I wanted I never knew what I needed en zomerhits. blessed. De Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. onze energie. Voordat ik je had gezien, was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht.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 Her breath so fast, I thought she would last. She ripped my shirt, then things got nasty. Eat this, my kiss. Did you ever? forget the psycho sex free. I hope to meet her someday. I did next Sunday. I saw her in the park.